12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Russische mannen tussen de 16 en 60 jaar mogen Oekraïne niet meer in. De Oekraïense president Poroshenko wil zo voorkomen... dat Rusland paramilitaire troepen in zijn land laat vechten. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt... dat er omgekeerd geen inreisverbod komt voor Oekraïners die naar Rusland willen. De spanningen tussen beide landen zijn flink opgelopen... sinds Rusland afgelopen weekend Oekraïense marineschepen op zee bij de Krim... enterde en de bemanning vastzette. Het Duitse regeringsvliegtuig met bondskanselier Merkel... dat gisteravond een noodlanding maakte, is niet gesaboteerd. De luchtmacht spreekt van een technisch probleem. Daardoor was het communicatiesysteem uitgevallen... en moest een satelliettelefoon worden gebruikt voor contact met de verkeersleiding. Ook kon er door het defect geen brandstof worden geloosd. Het toestel bracht Merkel naar de G20-top in Argentinië. Boven Nederland ontstonden de problemen. In Keulen is het vliegtuig aan de grond gezet. Mogelijk krijgen ook Roma en Sinti een schadevergoeding... in verband met de treindeportaties in de Tweede Wereldoorlog... naar de concentratie- en vernietigingskampen. Dat zeggen de Nederlandse spoorwegen in reactie op een oproep... van Nederlandse Roma en Sinti. Gisteren werd bekend dat de NS een regeling heeft getroffen... met Joodse overlevenden of hun nabestaanden. De Roma en Sinti willen ook vertegenwoordigd worden... in een commissie die over de schadevergoedingen gaat. Het Financiële Dagblad is uitgeroepen tot Europese krant van het jaar. Het vernieuwde ontwerp van de krant wordt geprezen door de jury. Afgelopen september kreeg het dagblad een make-over. Zo werden gekleurde tabbladen ingezet om de lezer beter wegwijs te maken. En ook ging het FD als enige krant over op het Berliner formaat. Dat is iets kleiner dan het gebruikelijke tabloidformaat. Het weer, zon, ook stapelwolken en vooral in de kustgebieden een paar buien. Vanmiddag wordt het ongeveer 11 graden.